Het is een van de maatregelen die hij heeft aangekondigd... naar aanleiding van de mislukte aanslag op een Amerikaans vliegtuig op eerste kerstdag. Ook moeten de diensten informatie beter uitwisselen, moeten de analyses worden verbeterd en worden er honderden extra air marshals ingezet. Dat zijn bewapende begeleiders van vliegtuigen. Obama presenteerde gisteravond de conclusies van een onderzoek van het Witte Huis naar de rol van de veiligheids- en inlichtingendiensten bij de mislukte aanslag boven Detroit. De Friese Milieufederatie maakt zich zorgen over de extra zoutwinning uit de Friese bodem. Minister van der Hoeven gaf daar gisteren toestemming voor vanwege dreigende gebrek aan strooizout. Volgens de Milieuvereniging is de zoutwinning schadelijk voor het milieu en de waterhuishouding. De Nederlandse autobouwer Spijker heeft een nieuw bod uitgebracht op het Zweedse Saab. Hoe hoog dat bod is wil topman Muller niet zeggen. Twee eerdere biedingen door Spijker werden door Saab-eigenaar General Motors afgewezen. Spijker stuurde het nieuwe bod via e-mail naar de VS. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. In Zuid-Egypte zijn na de aanslag van gisteren honderden orthodoxe christenen van de koptische kerk slaags geraakt met de politie. Ze verwijten de overheid niets te doen tegen het geweld tussen moslims en de christelijke minderheid. Gisteren kwamen zes kopten om het leven toen ze door moslims vanuit een rijdende auto werden beschoten. De futuristische boot van de actiegroep Sea Shepherd is bij de Zuidpool gezonken. Het is niet gelukt om hem op sleeptouw te nemen. De boot van de milieuactivisten raakte woensdag zwaar beschadigd door een aanvaring met een Japanse walvisvaarder. Nieuw-Zeeland en Australië, die de territoriale wateren in het gebied delen... gaan samen onderzoek doen naar de aanvaring. Ze proberen onder meer vast te stellen of de boot van de actiegroep opzettelijk is geraakt. Het weer af en toe zonde kan ook sneeuw vallen. Eerst op de Wadden en later ook op andere plaatsen.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 Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, heel bekend nummer, What's New. En dat eh, werd gespeeld door Chad Baker op trompet en Stan Getz op de sax. Een gelegenheidsduo, want Chad Baker en Jerry Mulliken waren net begonnen met het pianoloze kwartet... Maar toen moet Jerry een eh, paar maandjes knorren, want eh, die had weer eh, te veel vrolijkheid tot zich genomen. En ze hadden een, een, heel duur betaald contract in een jazzclub. Ja, dan moet er wat gebeuren in, niet? in Los Angeles. En die manager zei, nou ik heb wel een vervangen." En die kwam toen met Stan Getz. En die Getz en die, die lagen elkaar totaal niet. Maar ze hebben toch mooie muziek gemaakt. Absoluut. Ja. Ik geef even wat draaien voor eh, onze jazzpromotor Hans Rijmers. Hey, leuk. Een grote big band liefhebber. En het is een, eh, een nummer... Wat is dat Hans? Oh, het programma. Het programma. Van Jazz in de Krocht. Jasper Blom komt op 17 januari. Dat is over... Tenorsax, over twee weken. Over twee weken, ja. ja. Nou goed, we gaan nu luisteren naar Count Basie met het nummer Corner Pocket. They call it Basin Street. Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome's free, dear to me, where I can lose my basin street blues. Mississippi. We'll take the boat to the land of dreams. Steam down the river to New Orleans. Come along with me. Ja, wie zou dat niet willen bij deze stem? Dat is een, eh, weer een opname van de Basin Street Blues... waarvan ik in de loop der jaren zeer vele variaties heb uh, eh, bijeenverzameld. En ditmaal werd deze blues over de hoerenbuurt van New Orleans gezongen... door de jazzvamp Julie London op speciaal verzoek van Hans Rijmers. Ja, luisteraars, u kunt natuurlijk ons altijd bellen op 57 303 93 en eh, met een verzoek. We krijgen natuurlijk altijd eh, verzoek zo onderweg, eh, buiten het programma, om, om eh, cd's, om bepaalde muziekstukken te draaien. Maar u mag natuurlijk ook altijd rustig bellen en, op ons telefoonnummer. En dan kijken wij of we hem bij ons hebben. En dan zijn we zeker bereid, zoals in dit geval, zo'n prachtig stukje muziek op verzoek te laten draaien. Goed, eh, we hadden het straks over ehm, eh, Jasper Blom... die op 17 eh, januari het eerste concert van In het Nieuwe Jaar ten gehoor gaat brengen. Ehm, Johan Clement is deze keer niet, zit niet achter de piano... maar ze hebben een uitstekende vervanger in Rob van Kreeveld. Dus dat wordt weer genieten dan op die... zo over anderhalve week, toch? 17? Over twee weken. Over twee weken, ja. Ehm, ja. Goed, ja je had het straks over de big band. Ze zijn nu toch een beetje big banderig bezig. En eh, kom je al gauw terecht bij de orkestleider Count Basie. Ik heb een schitterend nummer van hem gevonden. Met eh, zijn, eigenlijk zijn vaste zanger. Hè, die hij eh, in zijn band vaak had opgenomen. Joe Williams. Joe Williams. Luistert u naar het prachtige nummer Our Love Is Here To Stay. Count Basie en Joe Williams. very clear. Our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. The rain and the movies that we know may just be passing fancies, and in time they go. But oh, my dear, our love is here die. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble they're only made of clay. But our love is here to stay. But oh my Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here, not for. dat is een stuk van mij nog. Ja, ja god. Uh, eh, het is hier zo gezellig in de, in de studio en worden regelmatig gebeld door broodje eh, Spaling. Broodje dus, Spaling eh. en weet ik het allemaal waar we zitten, over zitten te praten. Maar goed, dit was uh, Sharon Moya van uh, Contcadoli op trompet en Lau Levi, hè? Levi. goed. Tom, wat heb jij nog neergelegd? Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jerry Mulliken als uh, bariton saxofonist, maar hij kon ook uitstekend piano spelen. Maar ook de klarinet was hem niet vreemd. Luister naar hem in een opname uit 1965... waarbij hij, wordt begeleid door een stevig strijkje in het nummer Nightlights. Contrasaxofonist Benny Golson heeft de jazz verrijkt met standards als Alone Came Betty, Whisper Not, Killer Joe en nog een groot aantal andere. Vrij onbekend was echter deze Gypsy Jingle Jangle van zijn hand met een huppelend introotje. Hij speelde het zelf samen met trompetist Freddie Hubbard, pianist Mulgrew Miller, bassist Ron Carter en drummer Marvin Smitty Smith. Ja, eh, Tom, dan ga ik nu heel, heel wat anders draaien. En dan kom ik bij... Toch niet... Uh, hoe heet ze? Mieke Telkamp? Nee. <laughs> nee. Die leeft trouwens niet meer. Goed, ik had het straks over Rob van Kreeveld. Eh, ik kreeg net door van Hans Rijmers dat hij de vervanger is van Johan Clement... over 14 eh, dagen in Jazz in de Krocht. Ik denk, hé, hey, heb ik ook bij me. Ehm, ja, het is een, een cd van Ronald Douglas. Ook hier opgetreden in uh, verleden jaar geloof ik. Of eerverleden jaar alweer in de krocht. We hebben een schitterend nummer uitgezocht... Eh, waarin die wordt begeleid door Rob van Kreveld natuurlijk op de piano... Ruud Jakobs Bas, Peter van Nieweg op de gitaar... en Joost Petokka op de drums. Luister u naar het o mooier The Night We Called It A Day. There was a moon out in space but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song like a minor lament in my ears. I hadn't a heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark. sun, he didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night, the night we called it a day. through the dark. Quiet Nights, ja, ooit, geschreven door Antonio Carlos Jobim en eh, hier gezongen door Diana Kroll. Ze heeft een, uh, opnames gemaakt, ook in Zuid-Amerika, eh, met een groot orkest. U hoorde de violen op de achtergrond meedijnen. Het verrassende van deze zangeres is dat de ene keer, dan speelt ze dus met dit soort orkesten. Ja. Dan weer eens met een een groot eh, koperorkest. dan weer eens eh, een echte big band. En dan weer met een klein combo. En soms alleen ook begeleidt ze zichzelf op de piano. Eén muziek is, eh, vind ik altijd fantastisch, zoals dit. En soms denk ik, Diana, hou nou je mond maar even dicht. <laughs> Goed, Tom, wat heb jij nog neergelegd? Hans, we gaan luisteren naar een beroemde compositie waarover heel veel ruzie is gemaakt. Duke Ellington nam in 1927 met zijn band de Creole Love Song op, met in de solorol clarinetist Rudy Jackson, die claimde dat het zijn compositie was. Maar toen die opname op de markt kwam, was daar bandleider Joe King Oliver, die zei... Ik wil geld hebben, want dat is mijn muziek. In 1923 had hij deze melodie onder de naam Camp Meeting Blues opgenomen met zijn Creole Jazz Band. Hij kon echter geen copyright eh, tonen en greep naar zijn centen. En Ellington ontsloeg Jackson en liet de solo in vervolg spelen door clarinetist Barney Bigar. Met deze opname wordt door een heel ander orkest gespeeld, namelijk door het orkest van Oliver Nelson, de Creole Love Song. You keep going your way. I'll keep going my way. River, stay away from my door. I just got a cabin. You don't need my cabin. River, stay away from my door. Don't come up any higher. I'm so all alone. Leave my bed and my fire. That's all I own. your Don't start breaking my heart. River, stay away from my door. is een unieke combinatie. De blueszanger Jimmy Rushing, die jarenlang heeft gezongen bij de big band van Count Basie. Samen met het kwartet van Dave Brubeck toen Paul Desmond op de alt-sax daar nog deel van uitmaakte. Een aparte uitvoering van de smeekbede River Stay Away From My Door. Ja, luisteraars. En zo met het Don Thompson Quartet nemen wij afscheid op deze eerste zondag in het nieuwe jaar 2010 van ZFM Jazz. De eerste programma in het nieuwe jaar werd gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen... die dat dus met veel plezier voor u samengesteld en gemaakt hebben. Ja, we wensen u verder nog een hele fijne zondag. Het is mooi weer, trek erop uit. En eh, geniet even van de buitenlucht. Het is wel koud buiten, maar eh, ja... Ehm, als u dat niet doet, dan eh, kunt u natuurlijk gewoon blijven luisteren naar de programma's van ZFM. Want die zijn best de moeite waard. Maar één ding is zeker. Over, over een week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw ZFM Jazz. Tot dan!